Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van orkaan Helene in de Verenigde Staten is opgelopen tot zeker 89. Dat blijkt uit een telling van CNN. De orkaan kwam donderdag aan land en heeft over vijf staten in het zuidwesten van de VS geraast. Het dodental kan nog stijgen. Er worden zeker duizend mensen vermist. Door het noodweer zaten miljoenen mensen zonder stroom, liepen snelwegen onder water en zijn huizen verwoest. Mensen kwamen vast te zitten op daken en konden door het gebrek aan netwerk geen hulpdiensten bereiken. Bij verschillende Israëlische aanvallen in Libanon zijn in één dag zeker 105 mensen om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Israël voerde aanvallen uit in het noordoosten en zuidwesten van het land. Eerder meldde het Libanese staatspersbureau dat zeker zes mensen waren omgekomen bij een aanval op een huis in de Beka-vallei. Het Russische onderzoeksplatform The Insider zegt honderden documenten in handen te hebben over het overlijden van oppositieleider Alexei Navalny. Daaruit zou blijken dat hij geen natuurlijke dood is gestorven, maar is vergiftigd. Volgens de insider blijkt uit verschillende versies van een document over de doodsoorzaak... dat symptomen die op vergiftiging wijzen gaandeweg werden geschrapt. Navalny zat na een schijnproces vast in een strafkolonie. Zijn weduwe zei na zijn dood al dat haar man was vergiftigd met het zenuwgif Novichok. In een dierentuin in Nigeria heeft een leeuw een verzorger gedood. De man was vergeten om de deur van het leeuwenverblijf op slot te doen... Toen hij met eten aankwam, rende een van de dieren het verblijf uit en viel hem aan. De man overleed meteen aan verwondingen aan zijn nek. De leeuw werd door ander personeel doodgeschoten. Het weer. Vannacht valt in het zuiden wat regen. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen is het bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt dan regen over het land.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 Friends will let you down, friends won't be your tell me you miss me. But now you try to glaze me, play me, and diss me. I'm wide awake, ready to break, so we'd argue. What happened to the kisses and why, how are you?